Morat Rouakili met het NOS Journaal. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden is akkoord met een pakket aan maatregelen... waarmee de wapenwetgeving in de VS kan worden aangescherpt. Een van de maatregelen is het verhogen van de minimumleeftijd... waarop iemand een semi-automatisch wapen kan kopen. Ook het verkopen van magazijnen met meer dan 15 kogels zou verboden kunnen worden. De kans dat de maatregelen ook door de Senaat worden aangenomen is minimaal. Een meerderheid van de senatoren is republikein. Onder hen bestaat veel weerstand tegen scherpere wapenwetgeving. De Poolse president Duda is kritisch op het feit dat de Duitse bondskanselier Schulz en de Franse president Macron in gesprek blijven met president Poetin. Dat zegt hij in een gesprek met de Duitse krant Bild. Volgens Duda leveren die gesprekken niets op. Ook geven de gesprekken de schijn van legitimiteit aan iemand die verantwoordelijk is voor de misdaden die het Russische leger in Oekraïne pleegt, vindt de Poolse president. Schulz en Macron spraken vorige week nog met Poetin... over onder meer de hervatting van de graanexport uit Oekraïne. De vriendschapsband tussen Algerije en Spanje heeft opnieuw een deuk opgelopen. De oorzaak van de spanningen is een meningsverschil over de status van de westelijke Sahara. Net als Nederland staat Spanje achter de autonomieplannen van Marokko voor de geannexeerde regio. Algerije steunt daarentegen Polisario. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging voor de westelijke Sahara. Oranje heeft gisteravond in de Nations League de uitwedstrijd tegen Wales met 2-1 gewonnen. Teun Koopmeiners zette het Nederlands voetbalteam aan het begin van de tweede helft op voorsprong. In blessuretijd maakte Wales 1-1, maar door een doelpunt van Wout Weghorst won Nederland alsnog. Louis van Gaal is ondanks de winst kritisch op Oranje. Volgens de bondscoach was zijn elftal veel te slordig in Cardiff. En dan het weer. In het noordoosten valt wat regen. In de rest van het land zijn er opklaringen met lokaal een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Overdag af en toe zon en in het oosten kan middags nog een bui vallen.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 You the type to spin when it boom Independent, baby, got your own like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what it do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thousands, slip slide in. I got a rose so out the door, but you might as well to ride with. She know if she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out. For sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma bring a check out and bust your neck down.